9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een aanrijding bij Doesburg in Gelderland... zijn vier inzitteren van een auto gewond geraakt, van wie één ernstig. Een auto werd van achteraan gereden en belandde naast de weg. Mogelijk is er opzet in het spel. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. In Montenegro is een zitting van het parlement uitgelopen op chaos. Parlementsleden gooiden met flessen, vuurwerk en traangas. De politie pakte 18 parlementsleden op, allemaal van dezelfde partij. Het parlement vergaderde over een omstreden voorstel. Daarin staat dat religieuze organisaties moeten aantonen... dat ze eigenaar zijn van vastgoed dat ze bezitten. Veel gelovigen denken dat de regering de wet gebruikt... om kerken, kloosters en landgoederen van de Servisch-Orthodoxe Kerk in te lijven. Na het tumult ging de stemming in het parlement door. De wet werd aangenomen. In Thailand is een marineduiker overleden... aan de gevolgen van de redding van een jeugdvoetbalteam anderhalf jaar geleden. De duiker liep toen een bloedinfectie op. Die is hem nu fataal geworden. Vorig jaar juni zaten twaalf jongens en hun coach twee weken vast in een grottencomplex in het noorden van Thailand. Een team van honderden reddingswerkers haalde de groep levend uit de grot. Na een wilde achtervolging met twee auto's in Assen zijn vier mensen opgepakt. Volgens de politie ging er een verkeersruzie aan vooraf. De auto's crashten op een rotonde. Vervolgens gingen de inzittenden met elkaar op de vuist. Bij de achtervolging belandde een van de auto's op het fietspad... waarbij een fietser en de bestuurder van een scootmobiel gewond zijn geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe ze eraan toe zijn. De rotonde in Assen ligt bezaaid met brokstukken. Ook verkeersborden en een lantaarnpaal sneuvelden. En dan het weer. Vanavond en vannacht vriest het en ook kan er een mistbank ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt. Als de mist is opgelost wordt het maximaal 5 graden. Ook zondag kan de mist in de ochtend hardnekkig zijn... maar uiteindelijk is er overal zon.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 week, want jawel, het einde van het jaar, de laatste zie het. Je hebt er jaren moeten wachten, maar hij is hier. The one and only See It Year Mix. DJ Dion Sydney. Van 9 tot 10. En van 10 tot 11.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 Ride it, I'm all alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, my soul. Ride it, ride it, they feel you. Ride it, till the lights down low. Ride it, I'm to toe. Ride it, ride it, my soul. Ride it, ride it, they feel you. Ride it, ride it, ride it. sorry, just quickly. What if it's da da da uh, uh, da da da uh, uh, down feelings heart And you just wanna leave I ain't never too far Just have a little faith in me When all the fears you had breek in de CJ Mix 2019 alweer. DJ Dion City. De ene na de andere klapper van dit jaar. Die komt voorbij. En misschien ook nog wel met een kleine twist. Van 2020. You never can tell. Zometeen na het nieuws weer verkeer van 10 uur. Gaan gewoon een uur door.